7 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten eens een keer goede afspraken worden gemaakt over hoe het verder moet met de landbouw. Er zijn al jaren allerlei discussies over stikstof, duurzaamheid en dierenwelzijn. En die lopen vaak heel hoog op. Denk aan de boerenprotesten. De Sociaal-Economische Raad heeft nu met zo'n 50 organisaties gesproken. Van boeren tot milieuclubs. En de raad vindt dat er een landbouwakkoord moet komen. Net zoals er voor het klimaat is. Wat wij realiseren ons van een boer kan het niet alleen. Daar heeft hij gewoon een medewerking van veel partijen voor nodig. Ook om de kosten eerlijk te verdelen. En dan kan er volgens de Raad gewerkt worden aan een positieve toekomst, ook voor jonge boeren, die goed is voor natuur en milieu. Het nieuwe kabinet moet dat landbouwakkoord verder uit gaan werken. Jongeren krijgen geen prik meer met Janssen. Dat heeft het kabinet besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Bij het vaccin van Janssen is er een zeldzame kans op bijwerkingen, vooral bij jonge mensen. Minister De Jonge bekijkt of het Janssen-vaccin een keuze kan worden. Lil Kleine heeft zijn vriendin niet geslagen. Dat zeggen de twee samen op hun Insta-stories. Die avond is er geen fysiek geweld geweest. Tuurlijk, wij, wij maken ruzie en die raken wel eens verhit. Dit mag absoluut niet een voorbeeld zijn dat ruzie maken oké is. Alleen wat er nu wordt verspreid is, ja, is ontzettend treurig en dat doet ons echt onwijs veel pijn. Lil Kleine werd twee weken geleden op Ibiza opgepakt na een uit de hand gelopen ruzie. Getuigen zeiden dat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld in een hotel. Maar dat is volgens de twee dus onzin. En de EK-koorts is nu toch echt aan het stijgen. Het Noord-Hollands Dagblad heeft een paar vrienden uit Heilo gesproken. Die hebben een filmpje gemaakt van een hamburger... waarop het gezicht van Ruud Gullit is verschenen tijdens het barbecuen. Ruud Gullit vast. Ja, Ruud Gullit. Ruud Gullit. We kampioen! Het is een eh, sterk verhaal natuurlijk, maar ze zeggen tegen de krant dat het geen grap is. Het weer nog, flink wat zon. Vanavond kan het in Limburg een beetje regenen. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het warm, maar het kan in de loop van de, dag ook regenen, onweren en er is kans op hagel. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. Dat komt er een aanrijding.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 Nog een uurtje ben ik bij Robin Oni. En we begonnen met King Curtis op, eh, op sax. En hij speelde niet alleen eh, zijn eigen solo hier. Maar deed het ook nog op eh, onder andere Respect van Rita Franklin. En Jackety Jack van de Coasters. Straks nog nieuwe muziek van John Baptiste en van Moby. En de mini-concert Agenda. Prince, Popla. denk toch voor het eerst op de Nederlandse radio. En dat eh, bij je eigen CFM. Wie had dat verwacht? De nieuwe Moby hoorde je. Eh, het nummer Natural Blues met de eh, op zang Gregory Porter. En het is eigenlijk een album met zijn, al zijn klassiekers, maar dan in een nieuw klassiek jasje. En dat is ingespeeld door de Budapest Art Orchestra. En het is uitgebracht op het prestigieuze Grammophon. Een Duits label en wereldwijd toch beschouwd als de platenmaatschappij voor klassieke muziek. Uh, Natural Blues dus, Moby, nieuwe album uit. Straks de mini-concertagenda. En wie eh, komt daar eh, naar Nederland? Dat is ook deze meneer. Every step is moving me up Moving me up. Every step is moving me up. Moving, moving me up. Each tiny, tiny move is all I need, and I jump over step is moving me up. enough. Eh, in Bloemendaal. Daar werd hij ook gedraaid. Door twee bevriende DJ's, Famous Grouse en de Groove Selector. Ze staan er nog eh, tot 8 uur vanavond. En volgens mij zijn ze er aanstaande zaterdag ook weer. Eh, daarnaast hoor ik wat anders. En het is eigenlijk iets wat ik nog nooit had gehoord. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk om het ook aan jullie te laten horen. Dance On heet het nummer. En het is van Daniel Lanois. last the grote disco-hit ooit voor eh, Diana Ross. Tenderness hoor je. Tijd voor de mini-concertagenda. We zijn inmiddels alweer eh, de half acht eh, gepasseerd. En Pim komt binnen voor eh, het programma zo ik om 8 uur. Daarover eh, zo neer. In de Paradiso, zoals al voorspeld. 7 november, José González. Ik heb hem net gedraaid. Een dagje later, Marcus Miller, de onze bassist. Op 8 november staat hij in de Paradiso. Um, en 28-12, hij is inmiddels de bandleider bij eh, het programma van Matthijs van Nieuwkerk. En hij staat dan in de Paradiso. Sven Hammond met zijn band. Um, eh, de, Melkweg dan. Mark Lettieri, dat is de gitarist van de Snarky Papi. En die komt op 7 november funky with in een modern jasje. 15 oktober in het kader van de Amsterdam Dance Event Krakersmaak. Live Hope House, Funk, Disco en Elektronica. En dan nog in het patronaat diezelfde Sven Hemmond. En dan Place Monk op 4 december en 5 eh, december. Dat heeft niets met dit programma te maken. Maar ik vind het, leuk dat, ik vind het zo leuk dat ze nog bestaan. 5 december dus Sepultura. Dat is eh, pure trash rock. Nou, dat zal je niet zo snel horen. Eh, de stad Schouwburg dan in Haarlem 9 maart. Volgend jaar Jules Holland, eh, de BBC-presentator en pianist. komt met zijn big band. En dan nog in de Ziggo Tom Jones, 6 september. Eric Clapton, die zou komen 11 juni. Maar die is verplaatst naar volgend jaar natuurlijk. 7 juni 2022. En de weekend, ook zij zijn verplaatst naar 3 oktober. Ehm, nou, dat de mini-concertagenda. Volgende week meer. Michael Franks. us up peaches. We're locked inside this soup. Your bananas get thrown at me, and mine get thrown at you. Every night we fuss and fight like Arabs and like Jews. I guess love is always just. Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches does monkey see and monkey do? Would I lie to you? Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Love is monkey see and monkey do. Do, do, do. Do you want my love, peaches? Or do you want my rage? Or do you merely like to see me shake my cage? get thrown at me and mine get thrown at you. I guess love is always just. Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Love is monkey see and monkey do. Would I lie to you? Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Love is monkey see, monkey do. monkey see, monkey do. feeling Diana La sorry. Zo direct, eh, normaal eh, neemt de computer het over, maar niet eh, vandaag. Want zo direct gaan we gewoon nog twee uurtjes door. Super gezellig met uh, Pim Groof en met Roy Dongen. Beide presentatoren hier op CFM. En het programma Fan FM. Waarin Pim Roy gaat interviewen en, over zijn favoriete band. En dat is ditmaal twee uur lang Bonnie M. Dus dat tussen 8 en 10. Ik ga eruit. Ik ben er volgende week weer vanaf 6 uur met het programma Grasduinen. Ik wens je een mooi weekend. Geniet nog even van het zonnetje. Morgen is het minder. En daarna nog minder. Dus ik zou eh, dubbel op genieten. Veel plezier zat ik met Pim. We sluiten af met BB King. Why I Sing the Blues.